Mariette Krol met het NOS Journaal. De veiligheidsdiensten AIVD, MIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid willen meer geld. In het Financiële Dagblad zeggen ze dat de Nederlandse economie wordt bedreigd... door digitale spionage vanuit China en Rusland. Om die te bestrijden willen ze beter samenwerken met overheden, bedrijven en universiteiten... De veiligheidsdiensten zeggen in de krant dat ze dagelijks Chinese en Russische hackers betrappen op inbraken bij bedrijven en universiteiten en bij aanvallen op de vitale infrastructuur van Nederland, zoals de drinkwatervoorziening en telecomnetwerken. Vooral het gevaar uit China wordt onderschat, zegt AIVD-chef Akerboom. VVD-leider Rutte wil na de verkiezingen niet samenwerken met Forum voor Democratie. Hij zei dat in het tv-programma Op 1 in een reactie op de berichten dat in WhatsApp-groepen van Forum racistische appjes zijn verstuurd, ook door Forumleider Baudet. Volgens Rutte gaan die appjes alle grenzen over. Hij noemde ze onder meer walgelijk. Volgens Rutte wilde hij al liever niet samenwerken met de partij van Baudet. Maar na deze appjes is het echt onmogelijk geworden om met Baudet in een kabinet te zitten, zei hij. In het Drentse dorp Dalen is de plaatselijke ijsbaan vernield met een trekker. In het dorp is onenigheid ontstaan over het openen van de ijsbaan. Het bestuur van de ijsvereniging wilde de baan dicht houden vanwege de coronamaatregelen, maar dat leidde tot onbegrip. Daarop kwam er een nieuw bestuur dat de ijsbaan wel open wilde doen en dat aan de gang ging om een mooie ijslaag te maken. Dinsdagavond bleek dat hij was vernield door een man uit de buurt met zijn trekker. De man heeft van de politie een verbod gekregen om de komende dagen in Dalen te komen. En de ijsvereniging probeert de ijsbaan nog voor het weekend te herstellen. Het weer. Geleidelijk opklaringen en de temperatuur zakt vannacht op veel plaatsen tot onder de min 5. In het binnenland naar min 10 tot min 15 graden. Ook kan een enkele mistbank ontstaan. De komende dag overdag veel zon en lichte vorst.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 Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalo en Sephora. Liputón ya no compren Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. cora. Estudiosa, puesta para ser doctora para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. Y a mis rincones, lo que digan tu amiga, ya yo me enteré.